ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. De spanning in Den Haag over de asielwetten neemt toe. Vanavond laat wordt er in de Tweede Kamer over de omstreden wetten gestemd. Maar NSC twijfelt nog wat ze moeten doen. Ze vinden het een dingetje dat er in de wetten staat dat mensen die illegale helpen ook strafbaar zijn. Demissionair justitieminister Van Wil zegt dat mensen die bijvoorbeeld een kop soep aanbieden in de praktijk echt niet gestraft worden. Maar toch twijfelt NSC nog. Vanavond hebben de partijen die voor zijn nog maar één stem nodig om een meerderheid te krijgen voor de wetten. De natuurbranden in het zuidoosten van het Griekse eiland Kreta zijn nog niet onder controle. 5000 toeristen zijn geëvacueerd, vertelt correspondent Thijs Kettenis. De toeristen zijn ondergebracht in hotels in onder meer de hoofdstad van Kreta, Heraklion en in de badplaats Gersonisos. Ook kregen vanmiddag bewoners van opnieuw vier dorpen een bericht op hun telefoon dat ze hun huis moeten verlaten. En twee uur geleden brak ook brand uit ten oosten van Athene. En daar zijn inmiddels drie dorpen geëvacueerd. De branden zijn lastig te blussen vanwege de harde wind. Het aantal meldingen van tekenbeten was de afgelopen weken hoger dan in de afgelopen twee jaar. Meer mensen werden in juni gebeten door een teek. En dat komt waarschijnlijk doordat er toen regen viel na een droge periode. En een van de bekendste Amerikaanse tv-dominees is overleden. Jimmy Swaggart bouwde dankzij de televisie in de jaren 70 en 80 een religieus imperium op. In 1988 viel hij door de man toen hij betrapt werd met een prostituee op een hotelkamer. Hij ging live op tv diep door het stof. I have sinned against you, my lord later werd hij nog eens in dezelfde omstandigheden betrapt. Toen volstond hij met de mededeling dat God had besloten dat niemand er verder iets mee te maken had. Het weer, veel zon, het is rond de 21 graden. Morgen ook zonnig, dan zo'n 25 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukke avondspits in onze regio, met name door de werkzaamheden aan de A10. 140 kilometer file in totaal. Op de A4 Den Haag-Amsterdam bij Bad werkzaamheden. Weg is dicht, kwartier vertraging. A5 Hoofddorp Amsterdam. Bij de aansluiting met A10 altijd nog 10 kilometer file met een half uur tijdsverlies. A7 Den Oever-Herenveen bij Sluizen is de weg in beide richtingen dicht vanwege technische problemen. Naar verwachting nog tot 6 uur vanavond. Op de A9 Diemen-Alkmaar. Na een ongeluk ongeluk 21 kilometer file vanaf Amstelveen. 40 minuten vertraging, maar de weg is weer vrij. Op de A9 Alkmaar-Diemen bij Amsterdam-Gaasperdam. De kop van 18 kilometer file met een uur tijdsverlies. A10 eh, eh, de Nieuwe Meer, Watergaasmeer bij knooppunt Koenplein een half uur vertraging. En 20 minuten vertraging op de N201 vanuit Uithoorn naar Hilversum bij afrit Loenen. Ook de andere kant op, nee, de, eh, op de N202 rijdt het langzaam.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 De SGP wil de stemming uitstellen na een brief van het kabinet... die door de partij als verwarrend wordt gezien. In een Duitse trein zijn vier mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door een man met een bijl. De man sloeg toe in de internationale trein naar Wenen. De dader is opgepakt. Op Wimbledon zijn in het enkelspel alle Nederlanders uitgeschakeld. Suzanne Lamens verloor vanmiddag in de tweede ronde. Eerder vandaag verloren ook Botek van de Zandschulp en Jesper de Jong. Het weer. Vanavond zonnig met wat sluierwolken. Morgen begint opnieuw met zon, later stapelwolken en maximaal 27 graden. Dit is ZFM. special everywhere de la tierra del fuego, ten cuidado cuando llamas mi nombre. nog eventjes eh, drie nummers eh, van mezelf. Dan komen er nog twee jongens. Dus eh, maak je maar even op voor de aanloop naar Alternative FM. Drie nummers achter elkaar. dat waren achterin volgens de Smith en Big Mouse Shout, Big Mouth Shout Again, volgens mij. En daarachter hoorde je Susie in the Benjies met Cities in Dust. En zojuist waren dat de heren van Arcadia. Maar je kan er net zo goed Duran Duran uh, van maken. Want dat was een beetje een zijsprongetje van de, de, heren met The Flame. Het was trouwens wel een hele grote hit in Engeland, maar niet hier. Het is hier al eigenlijk maar meer een cultstatus bereikt. Door één landelijke DJ die tegenwoordig bij Veronica actief is. En een beetje mijn leeftijd is. De heer Stenders. Die heeft hem menigmaal laten horen op de Nationale Radio. Dus dat was misschien wel de verklaring waarom ik hem ook eigenlijk zo goed vond. Ehm, we gaan in aanloop naar Alternative FM. Maar er is morgen een zeer belangrijk ehm, ding voor Zandvoort. Want Wendy Moore gaat haar EP presenteren in Sinetol. En waarschijnlijk zal ze ook dit nummer gaan laten horen. Trigger! Tell me what your name is. You go so many places. Really got your thing going on, don't you? I can make you famous. You're gonna be the greatest. You see, I'm just the nicest Trust me, we're all friends in this office room If you want some slices You gotta pay the price I'm het eh, lijstje van de Zandvoortse muzikanten een beetje afgaan. Hoewel dat niet helemaal waar is. Want Ruud Haveling die komt eh, uit, oorspronkelijk uit Al van de Rijn. Maar woont hier al eh, geruime tijd. Is hij de eerste geweest die ooit met een headline show is geweest. vervolgens kwamen de heren Siggy en dienst. En nu onlangs, vrij onlangs, was het ook de beurt aan Bodie Monet in de Melkweg. Maar nu mag Wendy Moore het als vierde van het Zandvoortse kwartet eh, dat gaan doen. Met een echte eigen headline show morgen in Sinetol. Begint geloof ik om half negen uit mijn hoofd. En dat gaat nog wel eventjes duren tot een uur of tien. Eh, er is sprake van een support. Dus ik ben eh, benieuwd, want ik ga er morgen heen. Dus dat wordt wel met gevaar voor eigen leven, <laughs> moet ik zeggen. Want het Sinetol dat is toch wel een beetje aan het andere eind van Amsterdam ben er, eh, ben er al eens een keer geweest. Maar de terugreis is altijd, eh, altijd een beetje opletten geblazen. Dit is een van de favorieten van onze burgemeester in dit dorp.